Volgens het kabinet was dat juridisch overigens niet nodig. Het kabinet herhaalt dat met de kennis van nu voor de oorlog in Irak een adequater volkenrechtelijk mandaat nodig was geweest. Volgens de brief waren er ruim zeven jaar diepe verschillen over Irak in het politieke debat. Die verschillen bestaan nog en het is de vraag of ze overbrugd kunnen worden, zegt het kabinet. De regeringspartijen zijn blij met de reactie. De SP vindt juist dat het kabinet helemaal niet erkent dat er fouten zijn gemaakt. GroenLinks zegt dat het kabinet ook verantwoordelijkheid moet nemen voor fouten in het verleden. D66 is tevreden dat de harde conclusies van Davids worden overgenomen. Het station in Den Bosch is weer open. Bomexperts hebben er geen explosieven gevonden. Het station ging om 8 uur vanmorgen dicht na een bomalarm. Treinreizigers zagen een verwarde man in een wit gewaad met een groene jas... die zei dat er in de trein een bom zou afgaan. Experts doorzochten treinen en het station, maar troffen niets aan. Het station in Den Bosch is een belangrijk knooppunt. Tienduizenden reizigers kwamen in de problemen. Inmiddels is het treinverkeer hervat, maar moet nog steeds rekening worden gehouden met vertraging. Het Tijdersmuseum in Haarlem wil op de werelderfgoedlijst komen. Bij de UNESCO, de VN-organisatie die daarover beslist, is een aanvraag ingediend. Het Tijdersmuseum stamt uit 1784 en is naar eigen zeggen het enige museum ter wereld met een authentiek gebouw en interieur uit de 18e eeuw. Op de werelderfgoedlijst staan bijna 900 plekken die van uitzonderlijk belang voor de mensheid zijn. Onder meer de molens van Kinderdijk, de Waddenzee en het Rietveld Schreuderhuis in Utrecht staan erop. Dan het weer, geregeld zon, tot middernacht droog en lichte tot matige vorst.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 Shawty's like a melody in my head that I can't keep It's like my eyebrows, like a replay, replay. I can be your melody, a girl I could write you a symphony, the one that can fill your fantasies. So come, baby girl, let's sing with me.